Het totale pakket beslaat 500 miljard euro en kan worden gebruikt om EU-lidstaten in financiële problemen te helpen. Het pakket bestaat uit 60 miljard aan leningen die de Europese Commissie kan verstrekken en 440 miljard aan garanties van de lidstaten. Het Internationaal Monetair Fonds stelt nog eens 220 miljard euro extra beschikbaar. Demissionair minister van Financiën De Jager noemt het een verdedigingsmechanisme tegen speculanten. Het Nederlandse aandeel in de garanties is zo'n 26 miljard euro. Volgens de jager was het noodzakelijk om een sterk signaal aan de markt af te geven. Als dat niet gebeurd was, Nederland en de hele eurozone in de problemen gekomen, zei de jager. De maatregelen moeten voorkomen dat EU-landen zoals Spanje en Portugal in dezelfde situatie als Griekenland terechtkomen, waardoor de euro verder onder druk komt te staan. In Duitsland is de regering van bondskanselier Merkel haar meerderheid kwijtgeraakt in de Bondsraad, de Duitse Eerste Kamer. Dat is het gevolg van de uitslag van de verkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen, de grootste deelstaat in het land. De CDU verloor fors, maar blijft nog net de grootste partij in Noord-Rijn-Westfalen. Coalitiepartner FDP verloor ook flink en daardoor heeft de coalitie nu geen meerderheid meer. De Groenen wonnen flink en hebben nu twee keer zoveel zetels als voor de verkiezingen. Door de winst van de Groenen kan er in Noord-Rijn-Westfalen een linkse meerderheidscoalitie worden gevormd van de SPD, Die Linke en de Groenen. Op het vliegveld van het Pakistanse Karachi is een man opgepakt met batterijen en een elektronisch circuit in zijn schoenen. Hij wilde een vliegtuig naar de Omaanse hoofdstad Muscat nemen. De man van 30 moest door een scanner voor hij aan boord ging en werd toen betrapt. Maar volgens de Pakistanse beveiliging had de man geen explosieven bij zich. Het weer, af en toe opklaringen, wordt een graad of 2 tot 5. Overdag overwegend droog, tussen de 11 en 14 graden. Na vandaag blijft het fris, vooral dinsdag veel regen.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 Ring the alarm. And I'm throwing elbows. to the maximum. Uh oh, here we go. Here we go. What to do when the music starts to And That's when we take it to the parking lot, and I bet you somebody's gonna call the cops. Uh oh, here we go. Here we go. a jam, like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll.